11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De organisatie van de vreugdevuren op de Haagse stranden... moet fundamenteel anders worden aangepakt. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een rapport over de vonkenregen die afgelopen jaarwisseling ontstond... en die leidde tot beschadigde huizen en auto's. Volgens de onderzoeksraad moet de burgemeester heldere veiligheidseisen stellen... en daarna ook controleren of de bouwers zich daaraan houden. Dat gebeurde afgelopen jaarwisseling niet. Bijvoorbeeld toen bleek dat de vuurstapel van Scheveningen veel groter was dan afgesproken. En ook werden er vaten diesel gebruikt om het vuur aan te jagen. Volgens de onderzoeksraad heeft de gemeente Den Haag te weinig gedaan... toen een jaar eerder al een kleinere vonkenregen was ontstaan. Nederlandse kazen vallen niet onder de nieuwe Europese importheffingen van de VS. Goudse en Edammer kaas worden niet extra belast door president Trump... terwijl vergelijkbare Duitse en Britse kazen wel een extra heffing van 25 krijgen. De VS kondigde gisteravond meer importheffingen aan op Europese producten. Zo komt er een heffing van 10 op Europese vliegtuigen... en heffingen van 25 op allerlei kazen, wafels, hammen en mosselen. De maatregelen gaan 16 oktober in. De afgelopen jaren was er geen stabiel kabinetsbeleid voor de politie. En daardoor is volgens korpschef Akerboom de drugscriminaliteit zo groot geworden. Als voorbeeld noemt hij het personeelsbeleid. Over een jaar moeten er duizend agenten bijkomen. Maar drieënhalf jaar geleden werden er nog 3000 mensen wegbezuinigd. Akerboom vindt ook dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen om criminelen op te sporen. Automobilisten stonden afgelopen zomer 20% meer in de file dan vorig jaar. Vooral buiten de spits waren er opvallend veel opstoppingen, meldt de ANWB. Volgens de bond komt de drukte door de economische groei en de vakantiespreiding. De komende maanden verwacht de ANWB nog meer files vanwege het herfstweer en omdat het vroeg donker wordt. Het weer, bewolking en zon wisselen elkaar af. Er trekken buien over.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 <laughs> luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Ah, There's something stirring in here. That old preacher's on the Come on and take your place. Let the spirit move your soul. We're gonna party all day long. your praise. Sister Mary's on her feet. Jesse's dancing down the aisle. Hallelujahs fill the air. Hallelujah. Congregation's going wild. Ooh, hallelujah. Won't you join us in a song? It's time to get your praise on. Get your praise on throw your hands up in the air. Get your praise on. Let the good Lord know you care. Get your praise on. You're forgiven of your sins. They're forgotten and gone. Country van Andrew Marshall en Cathy Aprazan. Je hebt nog een goed uur te goed van Nashville Country Radio. En in dit uur kun je natuurlijk nog verwachten. Twee nummers van het Spotlight album Wild As Me van Megan Patrick. En natuurlijk ook nog de Nashville Spiegelplaat. Maar we gaan eerst eens even verder met de Queen of Oklahoma, Americana van Carter Sampson. Dit is Rattlesnake Kate. I was born where the sugar beets grow. Samson met de Rattlesnake Kate. We gaan weer even naar de digitale brievenbus. En dat doen we met een e-mail uit Amerika van Heather Harper. Ze komt uit East Texas en daar is zij inmiddels geen onbekende meer. En ze stuurde haar e-mail naar info.nashforradio.nl om aandacht te vragen voor haar countrymuziek. Dit is Turn It Up. it up. we gaan nog voorlopig nog niet weg, want we hebben nog aardig wat muziek voor je weg te draaien. Zoals ook de Nashville Spiegelplaat. We gaan daarmee terug naar 1955 en naar 1960. Dit nummer werd onder andere ook gecoverd door artiesten zoals een Tammy Wynette, Lou Harris, Wanda Jackson, Reba McIntyre en zelfs Jerry Lee Lewis heeft zich eigenlijk hier aangewaagd. Maar het origineel is van Don Gibson uit 1955 en ik heb de tweede exemplaar daarbij uitgezocht van Farron Young. Je gaat twee keer luisteren naar Sweet Dreams of You. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Sweet dreams of you. love you. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville. Met nu country uit Nederland. We never should have happened. How did it get so sing in the Headlights van de New Country Band The Young River uit Nederland. De heren gaan binnenkort op tournee met de Hillbilly Moonshiners. Dus wordt het een assortiment van Bluegrass meets New Country. En daarnaast komen er ook nog optredens van deze manieren in Duitsland en Denemarken. Dus je kan met recht zeggen dat ze goed aan de weg aan het timmeren zijn. En als ik mij niet vergis, gaat er binnenkort zelfs een nieuwe single aankomen. Maar eh, ja, dan moet je gewoon voor de voor blijven luisteren. Hoor je hem vanzelf hier. We gaan naar Zwitserland. Dat doen we met eh, de band band Jesse and the Gents van het album Walking Those Boots. Dit is The Deal. At the end of the day, I seek your shoulder. There's a song that I had written by surprise. About zei het aan het begin van het eerste uur al. We blijven het toch wel eens wat rustiger aan doen hier bij Nashville Counter Radio. En doen we het volgende nummer ook eigenlijk. Dit nummer eh, is van Walker Hayes. Het is zijn nieuwste single. En hij heeft dit nummer samen geschreven met Andrew de Roberts en Shane McAnally. Dit is Don't Let Her. She always said if something ever happened to me, she would never fall in love again. what a waste. always said we go together But if I'm just half of her forever This goes out to whoever takes my place She don't give two cents about money Likes a little coffee and her honey Let her sleep late as she walks Home is her favorite restaurant Don't you dare come home if you hammer Better watch your mouth and your grammar She loves babies, hates glitter you better shave before you kiss her And if she ever misses me Please don't let her She's insecure about her legs, right? Something wrong with her hair, right? Just tell her she's crazy, crazy even though she won't believe it, nah Best advice I can give you, brother Don't ever say she's acting just like her mother Even though she does sometimes it's gonna be our little secret. She don't give two cents about money. Likes a little coffee in her honey. Let her sleep late as she wants. Home is her favorite restaurant. Don't you dare come home if you hammer. Better watch your mouth and your grammar. She loves babies, hates glitter. You better shave before you kiss her. And if she ever letter, make you feel better Say something funny, say something about the weather Tell her wherever I am, I'm good, I'm good. And if she's thinks she can love again, she should Understood Orchids, that's her favorite flower Don't ever watch The Office without her after church, she gon' talk. She gon' talk. And her favorite season is football a favorite restaurant. Don't you dare come home if you hammer. Better watch your mouth and your grammar. She loves babies, hates glitter. You better shave before you kiss her. And if she ever misses me, please don't let her. gaan naar het Spotlight album toe. Het album Wild As Me van de Canadese zangeres Megan Patrick. Wild As Me en Chaser, daar ga je naar luisteren. Dit is het Nashville Spotlight album. Every reason why like a fool. 67 Daarna gingen wij terug met Dottie West en Likeful. En eh, hoeveel nummers heeft deze dame niet op haar naam staan. Het zijn er zoveel, maar dit vond ik ook wel een lekker Likeable was het dus. We gaan weer eens even wat bluegrass draaien. Eh, deze band bestaat al sinds 1982 en ze komen uit Meadows of Den, Virginia. Deze vijf man sterke bluegrass band. Dit is de Lonesome River Band met Little Magnolia. little Magnolia. voor het laatst nog even een greep in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook naar Amerika. Net zoals de eerste keer al in dit uur. Rochelle Nicole, zij stuurde naar info@nationalradio.nl haar muziek. Zij is 27 jaar oud en zij komt uit Mayfield, Kentucky. En ze won in 2018 al drie awards van de Kentucky Country Music Association. En in 2019 kwamen daar nog eens drie awards bij. Met, met recht dus heel veel plek op haar schoorsteenmantel is er niet meer te vinden. Ik zei haar naam net al. Dit is Rochelle Nico en dit is Whiskey on Your Lips. volgende duo kwam ik vrij recent tegen toen ik aan het snuffelen was in de, gigantisch grote platenkast, mag ik inmiddels wel zeggen, zonder dat ik mij daarvoor schaam van Nashville Country Radio. Want wat krijgen wij toch een muziek binnen en wat vinden wij toch een hele hoop muziek leuk. Americana, dit is een duo, Zack Smith en Caitlin Doyle. Ze komen uit Nashville. Ze heten Smooth Hound Smith en dit is Backslide. I storm became a major thunder and hollow proclamations from eager hearted men who make simple all the things they don't care to understand. sewn with a dogmatic thread. The needle those resisting, they judge and they condemn. They only know amerika stroming toch wel heel lekker vinden hoor. Smooth Hound Smith was dat met Backslide. En ze kwamen uit Amerika. En ja, lekkere muziek. We blijven het van overal van de, uit de wereld draaien. Maar hebben we in Nederland natuurlijk iets rondlopen wat ook hele lekkere muziek maakt. Ja, dan mag dat niet op de playlist ontbreken. Ze is 15 jaar oud. Ze heet Jara Beeks en dit is The Long Road. ja, twee uur is alweer voorbij. Het, eh, ja, het is gedaan. Nashville County Radio is weer klaar voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. En op www.nashvilleradio.nl vind je alle informatie over deze show. We gaan eruit met John Party. En voordat ik ga vertellen welk nummer dat van hem is... ga ik je bedanken voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week. Bye bye John Party, zei ik al. En dit is Heartache Medication. Same old Same old end of the work week dream. Bartender knows my name, but I don't mind. She kicks them up strong, serves me up right. And here I go again, I'm drinking one. like a delicate flower. Little frill on her pink tank top. Yeah, she talks kinda soft with a little country drawl. Old money in the way she walks. My baby, she looks kinda harmless. Boys hit on her from right to left. But judge a book by her cover, and you're in for it, brother. She's tea with a 90 proof triple shot of buzz in your espresso Can you take a sip When she's on your lips She might look like Sunday morning But she ought to come with a gentle warning If you think that you can shoot her straight You better pucker her up Cause she's a whiskey in a teacup Oh, she's a whiskey in a teacup When she was little she learned the graces Mama taught her how a lady should be. But grandmammy snuck around, took that little girl out and let her play in the mud in the creek. Well-behaved girls rarely make history. She said there's wild in this family tree. So when you find a boy you love, make sure he's man enough to hold the liquor that he's about to drink. Better like whiskey, better like smoke. A little bit of burn when you take a toke. A triple shot of buzz in your espresso." that you can shoot her straight, you better pucker up. Cause she's a whiskey in a teacup.